Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je blikje frisdrank moet duurder worden. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil dat graag. Ze zeggen dat de overheid groente en fruit goedkoper moet maken... door de belasting daarop te verlagen. En de belasting op vette en zoete dingen moet juist omhoog. Een suikertax dus. In de hoop dat er straks minder mensen met overgewicht rondlopen is niet voor het eerst dat het erover gaat. Deze Rotterdamse wethouder kwam vorig jaar al met zo'n oproep. Het is hier in het centrum makkelijker om een hamburger te scoren dan een appel. Eh, elke dag dat er geen suikertax is, is een dag te laat. En eh, draagt het bij aan de toename van overgewicht. Staatssecretaris Blokhuis, die erover gaat, zei eerder dat hij niet met zulke maatregelen komt... omdat er al andere afspraken zijn gemaakt. Zo hebben fabrikanten beloofd dat ze hun eten en drinken minder ongezond zullen maken. Ben je tussen de 18 en de 24 en gaat het even niet zo lekker, dan ben je niet de enige. Het leven is door corona immers een stuk minder leuk geworden. Zit je niet lekker in je vel of heb je problemen met je studie... dan kun je bellen met de nieuwe hulplijn Alles Oké. Die is in het leven geroepen door de kindertelefoon. Als je ermee belt krijg je een vrijwilliger aan de lijn die naar je luistert... en je vragen kan beantwoorden. Het is glibberen en glijden op sommige wegen. Door sneeuw en hagelbuien kan het verraderlijk glad zijn. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. En boven Vlieland is een containerschip in de problemen gekomen. Het ding van 170 meter lang heeft een kapot roer, waardoor die alleen nog maar rondjes kan varen. Het schip was onderweg van Rotterdam naar Helsinki, maar moet nu worden weggesleept. Het weer in het binnenland kan het sneeuwen. Op sommige plekken ligt wel 5 centimeter. Straks smelt die weg. Vanmiddag steeds vaker droog. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met windstoten in het kustgebied...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 I wanna get in. Can I get down so I can win? bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up.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 Yeah, yeah, yeah, I like the way you work at. work I like the way you work work I like the way you work, I like the way you work I got bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up way you work at. No diggity. I got the bag it up. Yeah. I like the way you work at. No diggity. I got the bag it up. I like the way you work at. No diggity. You got the bag it up. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. kind of weather just because. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil mensen met problematische schulden sneller gaan helpen. Nu duurt het gemiddeld 11 maanden voordat iemand aan een hulptraject begint. Utrecht wil dat verkorten tot twee maanden. Niet eerder steeg het aantal huizen van meer dan een miljoen euro zo hard als afgelopen jaar. Het aantal steeg met 40 naar ruim 84.000. De stijging was het sterkst in Zwolle, Tilburg en Eindhoven. Op een aantal plaatsen in het land zijn vanochtend ongevallen gebeurd door de gladheid. Daardoor zijn op een aantal snelwegen lange files ontstaan. Vooral op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht staat het vast. Onder meer doordat de afslag naar de A27 is afgesloten. Het weer, eerst nog winterse buien, vanmiddag opklaringen. Het gaat ook minder hard waaien. Het wordt zo'n 7 graden. Wanneer is het ik viel en je wilt dat net zo graag. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag.